een Klomp met het NOS-journaal. Het Amerikaanse in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechter... om het tijdelijke inreisverbod op te schorten. Met dat verbod wilde president Trump voorkomen... dat mensen uit zeven moslimlanden naar de VS konden reizen. Maar een rechtbank in Seattle zette daar gisteren een streep door. Het Witte Huis zei toen al dat het besluit zal worden aangevochten... en dat is nu dus officieel gebeurd... Trump zei tegen de pers dat hij de zaak zal winnen voor de veiligheid van Amerika. De man die eergisteren militairen bij het Louvre aanviel en daarna werd neergeschoten is buiten levensgevaar. Volgens het OM in Parijs is hij ook fit genoeg om ondervraagd te worden. De Egyptenaar van 29 viel bij de ingang van het museum militairen aan met een kapmes, terwijl hij in het Arabisch God is groot riep. Hij werd daarna beschoten en onder meer in zijn buik geraakt. De natuurbranden in Chili zijn voor een groot deel onder controle. Volgens de president zijn er geen nieuwe brandhaarden. Ze heeft het noodtoestand daarom ingetrokken, maar zei wel dat het goed is om alert te blijven. Door de branden in het midden van Chili zijn de laatste twee weken zeker elf mensen om het leven gekomen. In Zeewolde in Flevoland zijn twee meisjes met een 45 kilometer wagentje in een sloot beland. Een meisje van 12 is daarbij zwaar gewond geraakt. Naar 16-jarige zus raakte onderkoeld. De brommobiel raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en kwam op zijn kop in het water terecht. De twee zusjes zijn naar het ziekenhuis gebracht. Fotografe Chidem Yüksel heeft de zilveren camera van 2016 gewonnen. Ze krijgt de belangrijkste prijs voor fotojournalisten voor haar reportage over Syrische kinderen. De 26-jarige Yüksel maakte foto's van vluchtelingen in, in Turkije. Daarop zijn kinderen te zien die werken in kleding- en schoenenfabrieken. Het weer, vanochtend trekt de regen weg.